Bijvoorbeeld om deuken op te vullen, zegt deze chirurg. Wij kunnen dat heel goed en efficiënt behandelen door um, lichaams-eigen vet in te spuiten. Maar wij moeten daar dus foto's van overleggen waar die deuk zit. Ehm, en de verzekering moet dat dan beoordelen. En die eisen zijn bijzonder streng. De deuk moet een bepaalde diepte hebben, maar ook een bepaalde locatie. En als het te groot is, wordt het ook afgewezen. Dus er zijn heel veel criteria en heel veel redenen waarom patiënten eh, eh, een afwijzing krijgen. Alle andere operaties naar kankerbehandelingen worden standaard vergoed. De redding van de bemanning van het vrachtschip... dat vorige week voor de kust van Ameland in brand vloog... duurde veel langer dan zou moeten. De krant NRC schrijft dat dat onder meer komt... doordat de reddingshelikopters later de lucht in gingen dan eigenlijk de bedoeling is. Bij de brand op het vrachtschip kwam één iemand om het leven... en raakte 16 mensen gewond. Er zijn weer explosies bij huizen geweest vannacht. In Almere raakten daardoor meerdere huizen beschadigd. In Rotterdam ging de ruit van een deur kapot. Bij, de ontploffingen, bij beide ontploffingen raakte volgens de politie niemand gewond. En rond deze tijd wordt de WK-wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Italië afgetrapt. Ook de spelers van Oranje zitten voor de tv om alles te volgen kans is groot dat Nederland in de volgende ronde het tegen de winnaar van deze wedstrijd moet opnemen, zegt sportverslaggever Tom van het Hek. Zuid-Afrika heeft één punt, Italië drie. Kortom, als Zuid-Afrika wint, wordt Zuid-Afrika het en bij elke andere uitslag wordt Italië het. Moet je een voorkeur hebben, eh, maar maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Italië is op papier wat sterker, maar heeft een eh, enorme zeper tegen Zweden achter de rug. Dus dat zal wel wat met het vertrouwen gedaan hebben. Aankomende zondag speelt Nederland de achtste finale. Krijg je nog het weer. In de ochtend vallen er buien. Daarna is er wat vaker ruimte voor de zon. Later op de dag weer regen en mogelijk ook onweer hagel en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Knoop het Holendrecht rijdt het langzaam over 7 kilometer. Er was daar een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu ZFM in de ochtend. raison qui nous pousse de changer tout. J'aimerais qu'on oublie pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui divisent pas.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 I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm going to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom.